PVV-Kamerlid Boutkan noemt het een lijk in de kast. En GroenLinks-PVDA-Kamerlid Geert Gabriels noemt het een schandaal. Het kabinet maakt zich zorgen over de toenemende onrust in Nederland... door de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat zegt vicepremier Fleur Agema. Ze noemt de situatie in Gaza een open zenuw... die ook in de Nederlandse samenleving zichtbaar wordt. Meerdere steden hebben het kabinet opgeroepen... om de Israëlische regering tot de orde te roepen. Maar Agema zegt dat het kabinet over het buitenlandbeleid gaat. Op de A4 bij Roelof Arendsveen is een vrachtwagen gekanteld. Hierdoor zijn er problemen op zowel de snelweg als het spoor van de hoge snelheidslijn ernaast. Vanwege het ongeluk moet zo'n 80 meter geleiderrail worden hersteld. Ook is 500 liter diesel uit het voertuig gelekt. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot morgenochtend 6 uur. Hoe de vrachtwagen kon kantelen is nog onduidelijk. De rijdende rechter verdwijnt van tv. Van het programma worden vanaf volgend jaar geen nieuwe afleveringen meer gemaakt. De publieke omroep geeft de bezuinigingen door het kabinet als reden. Volgend jaar gaat het om 20 miljoen, het jaar daarna om ruim 150 miljoen euro. Voetbalclub Den Bosch heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. In Leeuwarden had de ploeg genoeg aan een 1-1 gelijkspel nadat eerder met 1-0 was gewonnen. Cambuur was sterker en had deze wedstrijd 75% balbezit. Den Bosch speelt in de halve finale tegen Telstar of ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het helder en een graad of 7. Morgen begint zonnig, maar later op de dag ontstaan stapelwolken.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 you know you do it right But you left the lady taken far away. sensations. Life is the answer to all the questions. Take one at a time. Cause there's far too many to mention. That's the way of life.